Walgemoet met het NWS Journaal. Na een paar jaar weer harder gestegen. Uit het jaarlijkse onderzoek van de Volkskrant onder ruim 100 toonaangevende bedrijven... blijkt dat de hoogste bazen gemiddeld 4,2 meer verdienden. De loonkosten van gewone werknemers stegen met gemiddeld 2,8 De loonkloof tussen de top en de werkvloer is in 2017 dan ook verder toegenomen. Wolters topvrouw Nancy McKinstry was met 14,5 miljoen euro weer de best betaalde bestuursvoorzitter. Opnieuw weigeren Italië en Malta een schip met honderden migranten. Beide landen ruzie over de vraag of het schip met 450 opvarenden... eerst in Maltese of in Italiaanse water heeft gevaren. Een maand geleden was er een soortgelijke ruzie over het schip Aquarius... met ruim 600 migranten aan boord. Dat week uiteindelijk uit naar Spanje. 45 kaderleden van de FNV schrijven in een brief aan het hoofdbestuur... dat ze het CAO-akkoord in het streekvervoer waardeloos vinden. Dat meldt Trouw. Volgens de kaderleden komt er van een lagere werkdruk niets terecht. Nu onduidelijk is hoe lang pauzes tussen de ritten duren. Ook zou de FNV-onderhandelaar het akkoord zonder overleg hebben gesloten. Chauffeurs moeten nog stemmen over de CAO. Een vliegtuig van Ryanair heeft een voorzorgslanding gemaakt in Frankfurt... nadat zo'n 30 mensen onwel waren geworden. Het toestel was onderweg van Dublin naar Kroatië. Het is nog onduidelijk welke klachten de passagiers hadden en wat de oorzaak is. Een van de inzittenden meldt op Twitter dat de zuurstofmaskers in de cabine naar beneden kwamen. Ajax koopt Dedy Blind terug van Manchester United, meldt de Telegraaf. De transfer zou 16 miljoen euro kosten, dat door bonussen nog kan oplopen tot 21 miljoen euro. Daarmee is Blind de duurste aankoop ooit voor Ajax. Het weer op sommige plekken wat lage bewolking, maar die lost vanochtend snel op.